Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Tientallen gemeentes geleden op bouwgrond die nu onverkoopbaar blijkt. Daardoor bezuinigen gemeenten op publieke voorzieningen... zoals bibliotheken en sportclubs en gaan huizenbelastingen omhoog... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De gemeente Apeldoorn moest volgens Nieuwsuur vorig jaar... het grootste verlies inboeken, namelijk 124 miljoen euro. Andere gemeenten met grote verliezen zijn Heerenveen, Den Haag en Groningen. Schrijver Robert Fuisje is met de dood bedreigd door luisteraars van de Amsterdamse radiozender Radio Mart. De schrijver zou vanavond worden geïnterviewd, maar gaat vanwege de bedreigingen niet door. Aanleiding voor de bedreigingen is de verfilming van Vuizers boek Alleen maar nette mensen. Volgens boze luisteraars is de film kwetsend en zou het een verkeerd beeld geven van Surinamers. Radio Mart wordt in de Surinaamse gemeenschap in de Amsterdamse Bijlmer door veel mensen beluisterd. De kapitein van het verongelukte cruiseschip Costa Concordia is bij het begin van de rechtszaak over het ongeluk geweest. Hij was niet verplicht te komen, maar wilde volgens zijn advocaat de aanklagers onder ogen komen. Vooraf sprak hij kort met overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers. Hij zou tegen hen hebben gezegd dat hij wil dat de waarheid boven tafel komt. De kapitein is hoofdverdachte in de zaak, maar komt voorlopig niet aan het woord. Deze week wordt alleen besteed aan een reconstructie van het ongeluk... waarbij in januari 32 mensen omkwamen toen het schip tegen een rots voer. Verwacht wordt dat de inhoudelijke behandeling in januari begint. Amateurastronomen hebben een planeet gevonden die vier zonnen heeft, meldt website Planet Hunters. Via de website kunnen amateurs informatie over duizenden sterren doorspitten op zoek naar exoplaneten, planeten rond andere sterren. Ze speuren naar minieme veranderingen in het licht van sterren als de planeet ervoor langs schuift. PH1 is de eerste planeet die op deze manier is gevonden. Het weer, vanavond en vannacht buien, maar ook opklaringen. Temperatuur daalt naar 9 graden aan de kust en 5 graden in het binnenland. Morgenochtend regenachtig met een stormachtige wind in het noordwesten. Smiddags droger en dan breekt ook de zon af en toe door. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad...